9 uur. Katrien Straatman met het NOS Media is het The Weinstein Company niet gelukt een koper te vinden. Het bedrijf had zichzelf de koop aangeboden nadat oprichter Harvey Weinstein in opspraak was geraakt. De filmmaker wordt door tientallen vrouwen beschuldigd van seksueel misbruik en wangedrag. Bij de explosie gisteravond in de Engelse stad Leicester zijn vier mensen om het leven gekomen. De explosie verwoestte een winkel en een bovenwoning. De oorzaak is nog onbekend. De politie gaat vooralsnog niet uit van een aanslag. In eerste instantie was er alleen sprake van zes gewonden. De vier doden werden gevonden bij het doorzoeken van de resten van het pand. De vogelgriep die is aangetroffen bij een pluimveebedrijf in Oldenkerk in Groningen is van een H5-type. Dat is een besmettelijke variant, maar welke precies is nog onbekend. De 36.000 dieren van het bedrijf worden geruimd. Twee andere bedrijven die minder dan drie kilometer verderop liggen worden nu onderzocht. In Oostenrijk is een Nederlandse wintersporter verongelukt. De man van 50 verloor zijn evenwicht tijdens het skiën... waardoor hij tegen een paaltje botste, gelanceerd werd... en uiteindelijk tegen een sneeuwberg belandde. Hulpverleners hebben nog geprobeerd de Nederlander te reanimeren... maar hij overleed ter plekke. Medewerkers van de uitzendbureaus Randstad en Tempoteam gaan verplicht op antidiscriminatiecursus, meldt het AD. Ze moeten daar leren hoe ze verzoeken om sollicitanten op afkomst te selecteren moeten afwijzen. Uit onderzoek van het televisieprogramma Radar bleek eerder dat veel uitzendbureaus bereid zijn geen mensen van buitenlandse afkomst voor te dragen als de opdrachtgever daarom vraagt. Het weer, het vriest op veel plaatsen nog licht. Verder is er vandaag in het noorden veel bewolking en kan op de Wadden en bovenin Friesland en Groningen een sneeuwbui vallen. Verder is het droog met in het zuiden vandaag de meeste zon. De maxima liggen vanmiddag rond het vriespunt, maar door een stevige noordoostenwind voelt het veel kouder aan. Dit was het NOS. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. Nauwelijks ochtendspits in de Randstad vanochtend. De meeste mensen zijn deze week vrij. Op de A2 Utrecht en Bos rijdt het nu langzaam tussen Waardenburg en de afrit Kerkdriel. Een paar minuten langzaam rijdend verkeer op de A4 Den Haag-Amsterdam. Tussen knopen De Hoek en Sloten. De A15 Nijmegen-Gorkum. Die is nog steeds dicht bij de afrit Arkel na een ongeluk vanochtend vroeg. De file is vanaf meteren, maar gaan er niet in staan, want de rijbaan is dus afgesloten.